uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In Brussel wordt nog altijd gepraat over Griekenland. Volgens een woordvoerder van de EU-president Tusk ligt er een compromisvoorstel op tafel. De onderhandelingen tussen de leiders van de eurolanden zijn om kwart over vier vannacht na een urenlange onderbreking weer hervat. Tijdens de onderbreking is in kleine clubjes verder gepraat. Details over het compromisvoorstel zijn niet bekend. Naar verluid zouden de grootste struikelblokken de rol van het IMF zijn en de 50 miljard euro aan staatsbezittingen die Griekenland in een Europees fonds zou moeten storten. Premier Rutte eiste vannacht onder meer garanties dat afgesproken hervormingen daadwerkelijk worden doorgevoerd. De Britse premier Cameron wil een groter aandeel van het defensiebudget besteden aan de bestrijding van nieuwe dreigingen als terrorisme en cyberaanvallen. Daarvoor zou het Britse leger meer moeten investeren in drones, spionagevliegtuigen en elitetroepen. Cameron heeft militaire leiders en veiligheidsdiensten gevraagd om in het bijzonder te kijken naar de bestrijding van islamitisch extremisme en islamitische staat. Jongeren die een opleiding hebben afgerond aan het HBO... hebben iets meer kans om een baan te vinden dan in eerdere jaren... blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Bij het mbo ligt dit anders. Jongeren van het mbo die meer op school hebben gezeten dan stage hebben gelopen... komen moeilijk aan de slag. Maar bij scholieren die voornamelijk stage hebben gelopen... is de kans op een baan iets beter. Paus Franciscus heeft zijn rondreis door Zuid-Amerika afgesloten. De afgelopen week bezocht de Argentijnse kerkleider drie landen op het continent. Ecuador, Bolivia en Paraguay. Hij sprak zich uit tegen armoede en herhaalde dat het milieu moet worden beschermd. Ook vroeg hij vergiffenis voor de zonde die de katholieke kerk in de koloniale periode heeft gepleegd tegen de inheemse bevolking van Zuid-Amerika. Het weer, het is bewolkt met af en toe regen of motregen bij 15 graden. Het blijft vandaag bewolkt met geregeld buien. De zon laat zich wel af en toe zien. Er staat een stevige wind en het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het. En op... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.